Visser met het NOS-journaal. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid maakt zich zorgen over verouderde gasleidingen in Nederland. Volgens de raad is het materiaal van de leidingen niet bestand tegen zware trillingen. Het gaat om zo'n 10.000 kilometer aan gietijzeren leidingen. In 2009 werd er al gewaarschuwd, maar volgens de Onderzoeksraad is er te weinig gebeurd. Zou slechts 500 van de 10.000 kilometer zijn vervangen. Alle vijfde de doden bij het muziekfestival Pukkelpop zijn Belgen, heeft de burgemeester Klaas van Hasselt vanochtend gezegd op een persconferentie. Ook vertelde ze dat er tien zwaar gewonden zijn. Twee daarvan zijn Nederlanders. Ook zijn er nog vier Nederlanders minder ernstig gewond geraakt. Volgens de burgemeester is de prioriteit nu om de camping, waar nog altijd festivalvergangers verblijven, snel en veilig te ontruimen. De organisatie sprak tijdens de persconferentie over de zwartste dag uit de geschiedenis van de Belgische festivals. Bij een bomaanslag op een moskee in het district Ghaibar in Pakistan is dat. Er zijn zeker 24 mensen gedood. Er zijn bronnen die al van 40 doden spreken. Zo'n 70 mensen zijn gewond geraakt. De aanslag gebeurde in een moskee in Jamrud, de belangrijkste plaats in Ghaibar, waar militanten al jaren actief zijn. Pakistan wordt geteisterd door een golf van geweld. In Karachi kwamen gisteren tientallen mensen om het leven bij aanslagen. En de week daarvoor verloren zeker 70 mensen het leven in de stad bij aanslagen en gevechten tussen etnische groeperingen. Werkgeversvoorzitter Wientjes is bezorgd over de politieke leiding van Europa. De belangrijkste EU-staten moeten nog duidelijk maken dat er harde maatregelen worden genomen om de euro te steunen. In het KRO-programma Goedemorgen Nederland pleitte Wientjes voor een soort artikels 12-status voor landen die zich niet aan de regels houden zoals bijvoorbeeld Griekenland. Net als bondskanselier Merkel en president Sarkozy vindt Wientjes dat zo'n land automatisch onder strenge curatelen moet komen.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 征服。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 los jóvenes, más chulos del pueblo. Spanso, vos, for the house, chorizo, bocadillo con manchejo dat is fabajejo. El del diablo, dat is de costa de eso. del diablo, dat is costa eso. Yo quiero esnifar, yo quiero vomitar, yo quiero comer. Dus ben je yo, ben je coño. Los gezelligitos, donde están gemitos, oh. Costa del Sos. Los gezelligitos, donde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 Spanish. Get Spanish on. Get Spanish on. Yes, this is Harold Friedelbaum. Should they use this thing to know on this stage and around town with me to make this nice music? Let's go crazy. Do a song. Oh.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 deep inside Something's got a hold on you And it's pushing me aside See it stretch on forever And I know I'm right For the first time in my life That's why I tell you You'd better be home soon Stripping back the coats Of lies and deception